Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Gijs Hoogland. Gijs Hoogland. 501. I'm on fire, Afrikaans is dood, Afrikaans is dood, Afrikaans is dood, Afrikaans is dood. Ons maak Afrikaans weer groot, Afrikaans weer groot, Afrikaans weer groot, Afrikaans weer groot. Yo, dis al a long pot coming, machine guns on me, Jack Barrow grok, keep the steam train running, top van die turn, bakko rap met die dik akko rhyme, laat die stroomstuit brand soos a boom, bakko pak net die groot sakke hoog in die boot, akke prop vol woema Hang met die groot akke klappie Bekke groot oop die rivoort Dan een groot planne smaak dit poppies Met groot kanne wanne word Amo nou het laas fokken wakker Manne skop balms Laat in die shopping rakke Los die kakke Hang som die lekker een is Drop die attitude jacket Een lekker penis Ach nie, dis moest nog glad die fokken lekker nie Kan Jackie net op een vloek op sy trekker nie Nie, nooit, never, ever Too fokken clever Poppy A scored in eerste en fokken gaan river heaven baby it's just a heartbeat away and like a take you there as jy wil kaartskiet met my dis waar ek my kry dis te laat vir my nie maak af my rik die pop was klaar praat verby maar ek stoot steeds vorentoe brand nog brood toe bad fucking attitude bel my as jy pille soep betaal gewaar die wysheid wat die fucking waarde slaan paris back to poop fucking bottles in your boss a bat jo ja, jo ja, i'm ja. on scree afrikaans is dood afrikaans is dood afrikaans is dood afrikaans is dood afrikaans is dood Up in walls fok is 'n fok op, spoeg met 'n bok op, spring as ek op op, laat jou fokin kop klop, spin sy so sikloon, maar stel ons fokin siek oom, koning van die kakkie nuwe Afrikaans ikoon, so fok series brand, brand jou fokin woorde boek en luister na my CD, as jy nie bewoorde soek, spring soos 'n koringkriek, poppies om my horing eet, gee tannies rimmetiek, as ek soos 'n doring stiek op, te voorstoep Strijd af die straat af Fresh like fucking hype Nice like your mama Bite like a bulldog Claps like a thunderbolt Jump like a bullfrog Sweet like a honeypot Too big for my broekies Too small to really give a fuck Finger fucking groupies While their boyfriends sit in handen klap I'm done with caring People just fuck around So stop fucking staring Still rap like I'm underground This is my new shit This moet die ander klank Full of women vigor This cut los your fingers na Straight out the suburbs Top van die middle class I'm back back again Maas ek in te bike op huis binnen blaas Inderdaad, fokken vlieg soos Superman Rise like Superman Boo, it's the boogeyman Boo, boo, boo, fokken stoksiel alleen Amo vraag altijd, as my kop fokken leen Amo skree, Afrikaans is dood Afrikaans is dood Afrikaans is dood Afrikaans is dood Afrikaans is groot Afrikaans is groot terug met meer kak Klim in en vat vast vijf as die beerklak Haak like a fish hoek, klap soos a beach moet Kinders hang die domme fokken lips, cause I speak goed Kak fokken sexy, super fantastic Got more fokken moves and strictly come dancing Don't you judge me, I'm always fokken hungry Fake fokken maag, want ek kinders te lap tijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. voor het laatst gehoord zeg. Maar wel lekker hoor, de kraaien. En ik vind je lekker. Die nieuwe vans, die hoor je laatst trouwens ook niet meer. Uh, eh, pechvogel, zo heet hij. Nou ja, anyways, eh, welkom. Het is weer eh, vijf voor half vijf. Lekker op tijd weer. Daar dacht ik, het is woensdag, woensdag 10 september 2013 volgens mij. Als ik uit mijn, uit mijn hoofd, van 2013. 61ste aflevering van Hoogtijd voor Holland. En ik heb er weer zin in, ondanks dat ik weer 25 minuten later ben. Want ja, ik heb het al op de site gezet ook. Ja, ik ga ook naar school, hè. Sorry. Moet ook gebeuren. Nou, nog een, eh, een jaartje heb ik een plannen waarschijnlijk. En dan, eh, dan ben je er allemaal vanaf. Dan hoor gewoon weer eh, vast vanaf 4 uur en moet lukken. Nou, in ieder geval morgen ben ik wel gewoon stipt om 4 uur. Vrijdag en ik heb waarschijnlijk ook weer om dezelfde tijd als nu ongeveer. En, en zaterdag natuurlijk twee uurtjes eerder van 2 tot 4. Lachen. Leuk, leuk dat je luistert. Laat me weten of je luistert. Vind ik ook altijd wel grappig om te weten hoeveel mensen er nou eigenlijk luisteren. Het Gijs, gehad op Twitter uh, Radio 501 op Twitter, daar kan je ook nog achter eh, dumpen. En dan voor mij ook nog op de website www.radio501.nl eh, slash live. Daar heb je een, een chatbox, zoals Chris en ik het maar noemen van vandaag. En ja, dan, laat maar even weten of je luistert of niet. Vind ik wel leuk. Als je nog verzoekjes hebt of zo, kom maar door. Als ze leuk zat zijn, dan, dan draai ik ze wel. Nou ja in ieder geval, eh, genoeg geluld. Eh, even kijken wat we allemaal in de show hebben. Dat eerst nog even. Eh, natuurlijk een nieuwe band van de week. Het is, het is woensdag, dus daar komt er weer eentje bij. Ja, het, het lange lijstje van bands van, de, bands van de weken. Band van de weeks. Band van, nou whatever. iets, iets, met, iets met bands en weken. In ieder geval, voor mij is dat de 12 of zo. 10 en 12 en 13 of zo. Misschien meer zoals Nou, anyway, eh, het gekke is om uh, nou, half vijf, uh, waarschijnlijk half zes of zo. er komt weer een plaatje in, in, het oneindige lijstje van Gijs favorieten. Ja, ik, ik, ik, moet er ook nog steeds een programma een titel op bedenken Mijn nederige excuses daarvoor. Nieuwe muziek van de Pioneers of Love. En ja, van alles en nog wat. Gewoon veel muziek natuurlijk. het is wat anders, hè. Dacht ik ook, dit is ook een, een, een vage onbekende track die ik sinds tijden weer, weer ontdekt heb. Yuna met Lullabies in de Adventure Club Remix. pieces in my life go away with you. Forever in my mind, only you. The pieces in my life run away with you. You're Rich Kid Blues en daarvoor Yuna dus met, uh, met Lullabies. Of andersom. Nee, voor mij niet. Voor mij heb wel. De Adventure Club remix. Leuk. Leuke plaat. Even kijken, voordat we verder gaan met al wat, eh, het feest, want ik heb weer een paar platen staan, jongen. Eh, echt met, met mijn all-time favorite band, die komt zo meteen ook langs. Man Like Me, ex-band van de week, of ook nog geweest, hè. Laat ik eerst maar eens even verder gaan met, met de nieuwe band van de week. Ja, ja je, je weet in principe waarschijnlijk wel, elke week komt gewoon een, uh, een, bandje. En dat vind ik zo leuk. Dan denk ik van, joh, hey, dat moet eigenlijk gewoon, daar moet ik iets mee doen. Dus dat wordt dan de band van de week, ja. Ingewikkelder is het eigenlijk ook helemaal niet. Moet ik wel even opzoeken natuurlijk. Hoe speel je dat ook weer? Ja, zo. Volgens mij heb ik hem gevonden. Ja, het is een, eh, een, een, klein, echt, echt een onbekend bandje. Ik heb uh, eh, Netsky gehad, ik heb Kind gehad twee weken terug. Dus ik heb wel eh, genoeg dansen en zo alles gehad. Dus ik dacht, ik pak er dus weer iets bij van wat van mijn, echt van mijn favoriete genre is. Een beetje, zo kan het wel zeggen. Alternative rock. Ja, klinkt allemaal heel spannend, maar het valt allemaal mee. Ik, vind het wel een, eh, een, heel fijn genre. Op de site overigens staat ook nog een heel mooi stukje dat ik allemaal zelf getypt heb. Ja, dat kan ik ook weer. www.radio501.nl moet je maar even een kijkje nemen en zo. En eh, ja, ik heb deze week eens een, eh, een band uit Zweden uitgekozen. Ik heb de cd gekregen overigens van iemand die hier morgen misschien in de studio is. Ja, dat zou wel heel vet zijn. Mijn, eh, eh, een, een, vriendin uit het verre Almelo, die, die gaf mij de cd toen ze hier ook nog in de, studio was met de, met de 50ste HTVA of zo, Hoogtijd Vroegland En dat, dat is weer begin augustus of zo. Nou, toen was ze er hier en toen gaf ze mij deze cd van, eh, van de Carnivales. Uit, uit het verre Zweden dus. En ja, ik heb een paar keer beluisterd en ja, ik vind het wel wat hebben. Moet jij ook maar even oordelen. Ed Gijs, laatste heb je al gehad. Ed Radio 501 of door de website www.radio501.nl. Dit is What I Need. Carnavals. De Carnivals nieuwe band van de week. Deze week hoor je acht platen van ze, maar liefst acht. Dat zijn er heel veel. Moet er nog even inkomen hoor. Misschien dat het met deze plaat wel even beter gaat. Wat ik zei, mijn favoriete band van altijd. Man Like Me, dit is Carney. Ga maar lekker dansen. into the like me. Wish England. is Radio 501. Thank you. disco Partizani. En daarvoor Man Like Me en Carney, vrolijk. Ja, ik vrolijk er meteen wat van op. Eh, misschien dat het dan uh, weer even wat beter gaat allemaal. Ja, ik moet natuurlijk sowieso hartstikke veel muziek inhalen wat ik net allemaal wilde draaien. Maar ja, school, eh, school gaat toch maar weer, weer voor, dat blijkbaar weer. Dus ik ga nog even wat, wat plaatjes draaien. De, de spannende onderdelen die, die, die, komen zo meteen wel weer in het, het tweede uur. Want ik ben natuurlijk gewoon nog een uur bij Ja, natuurlijk, ik er niet weg hoor. Van, van vijf tot zes ben ik er gewoon ook weer bij En ja, dan heb ik ook weer veel te veel muziek klaarstaan. Dus dat wordt in ieder geval ook alweer een mooi feest. Gaan we dus gaan snel beginnen dan. De nieuwe van de Arctic Monkeys. Nou ja, trouwens, de nieuwe. Nou, die nieuwe is eh, Why'd You Only Call Me When You're High. Vind ik ook wel grappig. Nou ja, ik vind deze toch wel wat leuker, denk ik. Do I Wanna Know. Nieuwe album komt ook volgens mij bijna uit, dus... Eh, moet ik maar even achteraan gaan en dan eh, krijg je alle nieuwste singles van de Arctic Monkeys meteen op jouw bak geslingerd. Zoals dat zo mooi heet in Radio Temmer. In ieder geval eerst even de, de, de, de oude nieuwe. Ja, dat is wel een goede omschrijving. Do I Wanna Know, dit zijn de Arctic Monkeys. Have you got color in your cheek? you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day crawling back to you. Never thought I'd call and run. You love you, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I am going through, crawling back to you. So have you got the good? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Out to see you go. Was sorta hoping that you'd. Do I Wanna Know. Toch wel een lekker plaat nog steeds. Het is wel iets, iets, iets anders dan dat oude werk van de Arctic Monkeys, maar ja, toch, toch ook wel weer fijn. Even kijken, ja, het, het, ja, vaag om te zeggen na een half uur, maar het eerste uur zit er alweer op, ja. Wat een feest. Eh, ik heb twee plaatjes waarmee jij eh, eruit komt. Met de plaat van of zometeen van eh, Tim van Doorn. Zometeen met Always Consider Home. Maar we gaan eerst maar even knallen met, met Madeon of Median. Of Engels Median of Frans Madeon. Ruim wel vaker. Deze plaat draai ik eigenlijk nooit. Dus tijd om er kennis mee te maken. Dit is The City. Tot zometeen. dreaming Can't seem to find my way But I vrijwillig actief in een buurthuis, bij een sportclub, op school of waar dan ook? Ben of ken jij een vrijwilligersproject of organisatie en wil je kans maken op 5000 euro voor jouw project? Meld je dan aan voor 1 oktober voor de meer dan handen vrijwilligersprijzen. Kijk op vrijwilligerswerk.nl en wie weet wordt jouw project genomineerd. Voor een gezellige avond, borden voor live muziek, ga jij naar Muziekcafé, het kantoor van de buurman de gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koepotsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl Tot ziens bij Ron en Tona.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 Dat je van wakker bent en daarvoor Wild Style. Samen met Niels Geuzenbroek doet er ook nog op mee in Year of Summer. Welkom in het, eh, het spetterende, veel te volle tweede uur van Hoogtijd Vooral. Want ja, ik heb echt zo belachelijk veel dingen die ik ga doen. Het gekke genre gedeelte komt langs. Ja, als je niet weet wat het is, dan eh, leg ik het wel gewoon weer even een keertje uit natuurlijk. Grijs favoriet en dan gaat weer een plaatje bijkomen in het eh, oneindige lijstje van mij. Met mijn favoriete plaatjes. En ja, als het aan mij ligt toch wel de, de, de, de, artiesten, ja, artiesten, dat nou, zijn er twee, in twee in één zelfs. Uh, zijn mijn naam, van die twee is zelfs mijn naam gedaan, kun je nagaan. Hoor je zo meteen allemaal meer over. En die hebben dus dan een liedje gemaakt met, ja, toch in mijn eh, ogen toch wel het, het, beste songtitel, Nederlandse songtitel ooit. Ja, dat is allemaal zo meteen. Eh, nieuwe muziek van Pioneers of Love, ook alweer de nieuwe muziek. ja, en natuurlijk nog een plaats van de kerstversie band van de The Carnivals. Lights Out Forever hoor je zo meteen twee verder in, voor, vooruit in de tweede uur nog meer. En ja, wat ik zei, veel te veel muziek. Het is weer... Misschien moet ik, ja, ik, ik weet het niet, maar vooral op deze dagen natuurlijk ben ik even wat later en dan, dan, dan gaat het natuurlijk al helemaal fout. Met, met, dan heb ik altijd een mooi formatje weer meegenomen en dan, dan heb ik er veel te veel muziek staan Dus ja, ik ga maar gauw beginnen gewoon. you got me in a headlock. Nothing in the world's gonna help me now. Shred me in the carpet like a piece of dirt. If the words fail, then you just floor me. I've got a problem, it's called living. When will I learn that you're no good for me? Oh, you got me in a messing up all my plans. Oh, you got me in a right state. You got me living like a desperate man. You've noticed that my arms haven't moved much lately. You press the button and I start dancing. I keep on coming back just for you to hate me. Oh, you got me in the right state. You got me messing up all my moves. Oh, you got me in the right state. You got me living like a desperate youth. Oh, desperate world is bringing me down. I'm gonna learn how to throw punches. I'm sick and tired of being. Esser, Esser, leuk. Ik, ik ken helemaal niks verder van die gozer, maar ik vind dit wel een leuk liedje. Headlock hoor je dus, van uh, Esser, E-S-S-E-R. Eh, het, klinkt altijd wel grappig, vind ik. Nou ja, je hoort het, eh, het muziekje, het is veel te laat. Het is zo'n ruim 40 minuten te laat voor dit geluid. Maar ja, dat maakt helemaal niet uit, ik leg het nog wel een keer uit. Het is tijd voor het, het gekke genre gedeelte, het befaamde gekke genre gedeelte. Het, het, geroemde, het geroemde gekke genre gedeelte, ook dat vooral. Ehm, ik heb hier een bakje mij voor me liggen. uh, ondertussen al in mijn handen. Een, gifgroen bakje met een heleboel papiertjes erin. En op die papiertjes staat allemaal verschillende genres. Zoals bijvoorbeeld nederhop. Of eh, ja, wat is dit? Zuid-Afrikaans ligt ertussen. Uh, eh, voor mij heb ik hier... Scandinavisch heb ik zelfs dus. Ik, neem even een klein, even een beetje, met je dol wat er allemaal voor in zit. Een songfestival zit er ook nog in. Nou weet ik dat er eh, eentje bij is gekomen dankzij Matthijs van der Meer. Die heeft een boyband erin gedaan. Even kijken. Uh, ja, daar zit er, zie ik zo te zien Christian Rock en Rally, Rock zitten er ook in. Dus dat betekent dat in plaats van 60 zijn het er dus al 63. Maar dan mag de pret ook allemaal niet drukken. Ehm, nou, ik zal nog even verder uitleggen. Want ik heb dus dit, eh, dit mooie pakje met al die miljoenen genres erin. En daar eh, pak ik er zo meteen eentje van uit. En dan kan jij jouw favoriete plaat van dat genre kan jij naar mij insturen. Het gehad. Het radio 501 op Twitter. Of op de website www.radio501.nl um, ehm, slash live. dan kom je ergens meteen terecht. En als je gewoon naar de website gaat, dan, eh, dan zie je ook nog een leuk stukje over de carnavals, de band van de week en alles. Zie maar wat je doet. Eh, in, ieder geval, eh, in ieder geval je favoriete plaatje aanvragen zometeen van het genre dat ik dus ga pakken. En ja, dat kan dus weer hartstikke gaan variëren natuurlijk. Want dat, wat ik, dat hoorde je net zo ook. Maar er zitten ook bijvoorbeeld uh, Hindoestaans zit erin. Ja, en, en, en zeer fout zit er volgens mij ook nog steeds in. Dus ja, het kan van alles worden vandaag. Ik ben benieuwd. Ik heb, ik heb een slecht, eh, slecht voorgevoel over. Dus uh, bedenk maar vast je meest foute platen. Haal ze maar vast weer uit je kast. Want eh, het kan wel eens zo'n dag gaan worden. Even kijken. Laten we de spanning maar even hierbij houden. Ik heb er eentje in mijn hand. Ik heb nog niet gezien welke het is. Heb ik er niet twee in mijn hand? Ja, voor mij wel. Ik, heb er, ik had er twee in mijn hand. Ik heb er nu één in mijn hand. Ik, voor mij doen de pauker het wel weer. Ja, die doen het weer. Ik open hem. Oh, joh. Dat valt allemaal wel mee. Het is gewoon rock geworden, joh. Het is gewoon rock. Je favoriete rockplaatje mag je insturen. Ed gehad. Ed Radio 501 of de website www.radio501.nl slash live. Je favoriete rockplaat, zo. Maar dat is wel heel breed. Even kijken, ja. Mijn favoriete rockplaat. Ja, ik weet wel eentje die ik erg fijn vind. Zal ik die maar even als suggestie gaan draaien dan? Ehm, even snel opzoeken, want die heb ik natuurlijk niet klaarstaan op dit moment. Ja, rock, dat, ja, dat is, dat, daar ga ik niet eens aan beginnen met allemaal eh, opnoemen. Meestal kijk je nog even op de Wikipedia, wat de, grote Wikipedia er allemaal van zegt van het, eh, van het eh, gepakte genre. Maar ik vind het wel een beetje een, een overdreven, makkelijk. ja, dit moet je allemaal weten, vind ik. Rock, je favoriete rockplaatje. Je het wel doen natuurlijk. Volgens mij moet ik dit knopje hebben dan. Ja, dat moet ik zeker hebben. Niet, niet, niet mijn favoriete rockplaatje, maar ik vind het wel heel fijn hoor. Sam 41 en Fat Lip op jouw radio 501. het op jouw eh, Radio 501. Ja, je kan dus nog even jouw favoriete rockplaatje aanvragen. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke breed Sean. dus ik geef je nog wel even tijd uit. 2 minuten en 48 seconden. Nee, ik geef je nog wel even langer. Ga ik eerst even de plaat draaien met de meest legendarische titel ook. Hot Club de Paris met Sometimes it's better not to stick bits of each other in each other for each other. Ja! And I'll paint the window short, resisting the bird song. I'll show you, show you, baby, this is the way we did it up. It's an old each other, in each other, for each other. de Paris. Paris moet je zeggen, hè? ze komen van het Engeland, maar het is toch Hot Club de Paris. Sometimes it's better not to stick bits of each other, in each other, for each other. En dat allemaal aan elkaar zonder hoofd letten. ja, dat is een mooie tongbreker. Maar ja, ik ben ondertussen ook geoefend, dus dat komt allemaal goed. En eh, ja, dat vind ik nou een hele mooie titel. Maar ja, wat ik ook een hele mooie titel vind, dat is van het plaatje dat ik nu live toe voegen aan het lijstje van eh, Gijs favoriet. Het lijstje met onder andere de Bloody Beetroots, The Wombats, uh, eh, Morning Parade, Man Like Me, eerder al gedraaid. En uh, ook ja, mijn naamgenoot. Ik denk dat ik ze niet eens aan hoef te kondigen. Maar ik, ik, ja, ja, ik denk het niet, nee. Het is gewoon geweldig. Hey, Luc. Luc en Gijs. Met bomen, zijn ah. relaxed. Vet relaxed. heb heel veel plezier hiermee. Hier. Hij staat daar gewoon. Die bomen? ja. Die bomen. Die is vet relaxed. Ja. En hij geeft nergens geen zak op die staat er gewoon. Die heeft gewoon wel scheid aan, jongen, die boom. Ja, gewoon scheid. Hij heeft er gewoon je zaak om, man. Gewoon relaxed. Vet relaxed. Vet relaxed. Bomen zijn relaxed. Hey. relax, man. Hij let nooit op de tijd. Nee, als een boom, jongen. Als hij te laat is, jongen. Als een boom te laat dan denk ik scheid. Ja, oké. Vet relax. nee, zonder lang. Boom zijn relax. hebben echt geen zin om te komen. Bomen blijven gewoon staan. Ja. Maar dat hoeft ook niet. Ze hoeven nergens heen te gaan. Vet relaxed. Vet relaxed. Helemaal guys. Ja. Bomen. Die zou best kunnen praten hè, als ze zouden willen. Ja, als ze zouden willen. Maar dat doen ze niet. Want ze vinden ze gewoon niet chillen. Nee man, dat vinden ze niet chillen. Ze vinden ze gewoon niet vet. Echt relaxed. Bomen zijn relaxed. Wow, bomen zijn relaxed. Bomen zijn relaxed. Yo, als je een boom bent man, vet relaxed. Nou, als je geen boom bent man. Relaxed. Relaxed, man, geen boom zijn zijn ook vet gezellig. Nou, omdat ze altijd naar het bos toe komen. Ja. Hey, leuk, heb je ooit een bos gezien? Zonder bomen? hey, <laughs> eh, hey, guys, jongen. Bomen, hè. straat tegenkomt of zo. Zet dan alsjeblieft dit nummer op, want voor mij ga ik helemaal aan danken aan dan. Luc en Gijs met Bomen zijn die leest. Dit echt een geweldige plaat. Ik word er echt helemaal vrolijk van ook. Het is uh, de zoveelste toevoeging aan de lijstje van uh, Gijs favorieten. En we gaan, ik ga maar eens even een beetje, een beetje met je doornemen wat er allemaal binnenkomt op het, eh, het gekke genre gedeelte. Op het, het, het, genre vandaag was rock, dus alles behalve gek. Alleen belachelijk breed. Ja, er komt ook van alles binnen. Ik heb in ieder geval genoeg inspiratie op kunnen doen met wat ik nou allemaal moet draaien. Maar ja, wat, wat zie ik allemaal binnenkomen? Metallica zie ik binnenkomen ik meer richting de metal gaan, om eerlijk te zijn. Dus eh, ja, dat, eh, dat wordt er waarschijnlijk ook niet. Maar, maar ja, van alles nog wat. Ja, ook natuurlijk de bekende rockartiesten zoals eh, Green Day en de Foo Fighters. Laat ik die nou net toevallig klaar hebben staan. Want ik heb er eigenlijk wel even zin in om die te draaien. En van het ene plaatje dat in het lijstje wordt toegevoegd van huis, Favorieten naar een ander plaatje, plaatje dat eruit komt. Green Day en Holiday op jouw radio. verder hoor. Ik eh, zit er net zo lekker in in dat, uh, dat gerok en alles. Zometeen eh, gooi ik meteen de nieuwe muziek wel doorheen, joh. En This Is The Call. De allereerste single van, de, van, de, van, de, van Dave Grohl en zijn, eh, zijn mannen, om het even zo te noemen. En dat was tevens ook het, eh, het laatste plaatje in het, het gekke genre gedeelte. Lekker even twee keer eh, achter elkaar, lekker, lekker geknald. Tijd voor nieuwe muziek. Ja, ik hoorde dit nummer ook gisteren voor het eerst. Even snel gezocht op, nou ja, nog net niet www.nieuwemuziek.nl. Maar ja, wel even een, een ander websiteje en daar zie je heel veel, heel veel nieuwe muziek. En ik zag dat dit nummer gisteren in première was gegaan. Dus dat was echt een hele, hele nieuwe muziek, dat meteen wel. Ja, ik dacht, maar als je toch meteen op de hoogte moet zijn, dan eh, meteen maar goed ook natuurlijk. Ehm, ja, The Pioneers of Love. Je kent ze misschien van Walhalla. Ik zal even kijken of ik hem hier bij de hand heb. Dan kan je meteen even... Eh, ja, dat is deze. Kan ik je meteen wel even laten horen. Dit was hun vorige single. Daarmee werden ze ook wel eh, bekend. Ja, ja. bij 3FM bijvoorbeeld, om er even een grote naam te noemen. We draaien dus deze plaat wel vaak en... Nou, ik, ik vind het zelf altijd een, een, een leuk nummer op te draaien. Even naar de refrein doorspoelen. Ja, deze dus. Dat was hun, eh, hun vorige single. Maar ja, ze hebben nu dus weer wat, eh, wat nieuws uitgebracht. En dat, eh, dat klonk, klinkt eigenlijk ook wel weer lekker. Het is wel, doet mij meer een beetje denken aan Silent Express. Als jij een beetje in de Nederlandse muziek zit, weet je misschien wel waar ik het over heb. En dat, het is wel wat rustiger dan die plaat die zojuist, waar je zojuist een snippet, voor mij noemen ze dat zo tegenwoordig, van hoorde. Een, een klein stukje muziek. En ja, ik vind het op zich wel. Eh, ik denk dat het. Eh, ik, ik, hoop voor de mannen natuurlijk, want zijn, ze zijn Nederlands gewoon pioneers of love. Dus ik, ik, hoop voor de mannen dat het eh, wel wat wordt. Ga ik er even flink over nadenken of het heel echt een hele goede plaat is. Leuk is hij wel in ieder geval. We moeten even verder kijken. Pioneers of Love, de nieuwe muziek. De nieuwe plaat heet Closer op je radio 501. taken away my heart full of hope. One inside beside the road, telling me to turn, but I don't. I have to find my way, find my way, find my way. I have to find my ik eigenlijk niet vaak. Maar ja, ik moet toch eerlijk toegeven dat ik toch echt een, eh, een mooi nummer vind. Kas heet hij, gewoon uit Nederland. Hij is voor mij 16 of 17 jaar oud of zo, net zo oud als ik dus. En eh, zijn nummer heet All Roads. En ik vind dat echt een, eh, een heel mooi nummer. Ja, om nou meteen te knallen gaan vind ik ook een beetje jammer. Dus doe gewoon even dit rustige muziekje eronder zetten. Ja, ik vind dat echt een heel mooi nummer. Ja, ik, ik ja, die, toen een keer, die had toen, wat was het? Hij heeft een mooi verhaal heeft hij ook. Hij had toen een keer zijn demo. Dit nummer had hij gewoon ergens op de, de Facebook van, van de 3FM geknald. En toen heeft dat, dat, heeft opgepikt. En eh, ja, zodoende is hij eigenlijk eh, ja, gewoon ja, bekend. Wil ik, nou ja, hij heeft ook niet zo heel veel, heel veel eh, zo on, ontelbare luistercijfers op Spotify of zo. Heeft hij nou ook weer niet, dus dat valt allemaal mee. Maar hij heeft toch wat bekendheid gekregen. En dat, daardoor vind ik, ben ik blij. Een goede ontdekking geweest, laat ik het, laat ik het zo zeggen. Kars, ja, of, of als je het op, op Spotify opzoekt, moet je zoeken op Kas Ronkers. Met CK. Zo staat hij daarin. En All Roads heet het nummer. Mooi nummer. nu even verder met, eh, met heel wat anders, want ja, ik, kom toch steeds weer in tijdnood. Dus ja, maar ja, deze had ik ook op het format staan en deze kan ik eigenlijk niet overslaan, want ook dit vind ik echt een heel geweldig nummer van de band Cat Cappy uit Australië, van het album Zannerscope. Heel vet album, moet ik toch maar eens aanschaffen. Dit is ook een van mijn favoriete plaatjes, Where I'm Going Radio 501. Weight of Living. Of nee, wat zeg ik nou? Ik zeg het helemaal verkeerd. Where I'm Going natuurlijk. Ja, ik zeg Weight of Living, omdat ik namelijk een... Eh, even bezig met... Eh, ik heb een plaatje van uh, eh, Bestil op het, op programma staan. En ja, Weight of Living staat ook op dat album. Dat album heb ik van de week gekocht. Dus dat is allemaal spiksplinter, nieuw kerstvers, whatever you wanna call it. En eh, ja, ik, eh, ik vind dat een heel een, een, vet album. Vooral als het even zondagochtend is bijvoorbeeld. Je komt net uit de kroeg en het is nog een beetje vroeg en het is nog eh, tijd voor rustige muziek. Dan moet je gewoon even dat album van Bastille opzetten. Bad Blood heet het. En ik, ik ben heel hartstikke tevreden. Ik vind het echt een heel vet album. Moet je maar even, even kopen. Kopen natuurlijk, want downloaden zijn daar zijn we niet meer van. Dus ja, gewoon even kopen. Ik heb, ik heb hem ook gekocht, dus het kan allemaal wel. En ik heb weer een heleboel... er staan ook een heleboel nummers op. Ik zal even... Gaan we die tracklist met je doornemen. Want ik heb hem natuurlijk allemaal gewoon meegenomen ook. Uh, wat staat er allemaal op? Eh, even de, grote nummers natuurlijk. Pompey, eh, Pompeii, Things We Lost in the Fire staat erop. Weight of Living staat erop. Part 2 en Part 1. Part 1 staat trouwens als verrassing achter Get Home, de laatste plaat. dan heb je nog Daniel in the Den, Flaws, Bad Blood, Laura Palmer, Oblivion, Overjoyed. These Streets staat er ook op en er staat nog een plaat op. En dat vind ik eigenlijk eerlijk gezegd zelf wel een van de vetste tracks van het hele album. Ja, het is absoluut geen hit. hij, is, hij is niet eens uitgebracht als single of zo. Maar ik vind het zo'n ontzettend vette plaat. Dat heb je wel eens, dat je een album koopt. En natuurlijk staan dan de grote hits staan erop. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook de, de onbekendere nummers. En die zijn eigenlijk nog wel veel vetter dan al die andere bekende hits. Zoals Pompeii en Flaws en, Things We Lost in the Fire, Weight of Living. Noem ze maar op allemaal. Het is uh, eh, Bastille met een hele mooie single. Mijn favorietje van Bastille. Icarus op je radio. their own grave. That is what they all say. You'll drink yourself to death. Look who makes their own bed, lies right down within it. And what will you have left? Out on the front doorstep, drinking from a paper cup. You won't remember. quest for your ever grace. It scares me half to death. Look out to the future, but it tells you nothing. So take another breath. van het album als het aan mij ligt in ieder geval. Ja, we gaan meteen door, je hoort het al. De band van de week staat alweer klaar. De carnavals, de kerstversie band van de week. Tweede plaat van de, deze uitzending ga je horen. Lights Out Forever. Ja, en ik ga nog even een, eh, een weekje genieten weer. van de week. Lights Out Forever op je radio. Nou ja, eh, in ieder geval gaat niet voor altijd uit. Want na mijn programma komt ook weer gewoon weer het programma. Matthijs van der Meer die staat nu ergens buiten gezellig te doen. Maar ja, die hoor je zo meteen gewoon van 6 tot 8. Die heeft een overload. Net eigenlijk wat is een beetje hetzelfde als ik. Eh, want dat heb gewoon een overload en eh, leuke muziekjes meegenomen. Ik zal even het, de nieuwe iTunes erachteraan zetten. Perfect, klinkt er allemaal goed. Was weer een drukke uitzending hè? Ja. Ik hoop dat je morgen weer luistert. dat zal leuk zijn tussen 4 en 6. Wat ik zei, met, misschien met een eh, stuk of wat sidekicks. Maar ja, dat eh, hoor ik morgen allemaal vanzelf wel. Dat eh, zien we allemaal vanzelf wel. Dat hoor jij waarschijnlijk ook vanzelf wel. In ieder geval ben ik er sowieso van 4 tot 6. Dan ben ik gewoon stipt op 4 uur. En ja, vrijdag dus ja, wordt het weer 5 voor half 5 dat ik er ben of zo. Iets in die richting. Dan maar je me waarschijnlijk worden op de radio. Maar morgen gewoon in het, het oude vertrouwde format. Gekke genre gedeeld om half, uh, half 5. En ja, je weet hoe dat gaat. Ik, zal één, ik zeg even één ding, één ding voordat, uh, voordat je zometeen heel veel plezier gaat beleven met Matthijs. En dat is heel veel plezier Met Matthijs zometeen. Voor mij heeft hij er wel weer zin in als ik hem zo zie. Ja, hij is hartstikke enthousiast. Ik hoor het alweer. Voor mij moet hij nog een beetje wakker worden. Maar ja, dat, eh, daar regel ik wel voor. Met simje, Mobile Disco en Audacity of Huge. Tot morgen.